Marion Koekoek met het NOS-journaal. De regeringsleiders zijn het in Brussel eens geworden over maatregelen om de schuldencrisis te bestrijden. Tot vannacht 4 uur werd er onderhandeld. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket dat de komende weken verder gestalte moet krijgen. Duidelijk is dat de Europese banken 50% van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. In juli wilden de banken nog niet verder gaan dan 21% omdat er ook een nieuwe lening komt, levert dat voor Griekenland in totaal 130 miljard euro op. Dat komt in de plaats van een eerder pakket van 109 miljard. Ten tweede wordt het noodfonds voor de euro versterkt tot een bedrag van 1000 miljard euro, oftewel een biljoen. Gekeken wordt nog naar mogelijkheden om de slagkracht van het fonds verder uit te breiden. Een ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met de andere EU-landen. Premier Rutte noemt het akkoord over maatregelen tegen de eurocrisis een hele grote stap. Volgens hem is op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt. Hij wees onder meer naar afspraken over een strenge begrotingsdiscipline. Hij zei, wat mij betreft is dit de Big Bazooka. afgelopen dagen werd die vergelijking gebruikt om duidelijk te maken dat grof geschut nodig is om de crisis te overwinnen. In Argentinië zijn twaalf officieren uit de tijd van de junta tot levenslang veroordeeld. Ze waren betrokken bij het martelen en vermoorden van tegenstanders van het regime van dictator Videla. De meest beruchte van de twaalf is Alfredo Astiz, die ook wel de blonde engel des doods wordt genoemd. Hij werkte destijds in een complex waar tegenstanders gevangen werden gezet. Weinig mensen overleefden hun gevangenschap daar. Dan nog het weer. Er is vandaag vooral sluierbewolking, maar in het oosten ook nog wat zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik krijg mijn overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A12, daar wordt gecontroleerd tussen Utrecht en Gouda. En de A37, daar staan ze te flitsen tussen Hogeveen en Emmen.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 Is it my turn to wish you were lying here? I didn't dream you when I'm not sleeping. Is it my turn? as my world Or even imagine your emotions Tell myself anything Yeah Is it my turn To hold you by your hands Tell you I love you And you not hear me oh.